Lars Melitsen met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse acties in Venezuela zijn 32 Cubanen gedood. zegt de Cubanese regering. Die heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Het is onduidelijk hoe de Cubanen zijn omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om Cubaanse militairen en medewerkers van de inlichtingendienst. Cuba is een nauwe bondgenoot van Venezuela. De Venezolaanse president Maduro, die bij de acties werd opgepakt... komt vandaag voor de rechter in New York. Hij wordt in de VS verdacht van het leiden van een Venezolaans drugskartel. De Amerikaanse president Trump heeft uitgehaald naar onder meer Mexico en Colombia. Dat deed hij in gesprek met journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig. Trump zegt dat hij wel oren heeft naar een operatie in Colombia. Het buurland van Venezuela wordt volgens hem gerund door een zieke man die cocaïne maakt en verkoopt aan de Verenigde Staten. Over Mexico zegt Trump dat het land zijn zaken op orde moet krijgen. Na de cafébrand in Zwitserland is de identiteit vastgesteld van de laatste 16 dodelijke slachtoffers, meldt de politie. Hun families zijn op de hoogte gebracht. Bij de brand vielen 40 doden, onder wie Zwitsers, Italianen en Fransen. Het jongste slachtoffer was 14 jaar. Vrijdag is er in Zwitserland een dag van nationale rouw. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Het kan druk worden vanwege het einde van de kerstvakantie en het winterse weer. Automobilisten moeten rekening houden met sneeuwval en gladheid. Daarom gaan praktijkexamens voor de motor- en bromfiets niet door. Het CBR meldt dat ruim 600 examens worden uitgesteld. Treinreizigers moeten volgens NS en ProRail rekening houden met vertragingen. Het weer, er trekken dus winterse buien over het land. Alleen in het zuiden zijn dat er wat minder.